Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Als er geen afspraken over asiel waren gemaakt, was het kabinet gevallen, zegt premier Schoof. Vandaag presenteerde hij een pakket aan maatregelen om de asielinstroom te verminderen. Maar volgens Schoof gingen daar een paar flinke gesprekken aan vooraf. Eh, ik denk dat eh, iedereen aan tafel voelde dat als wij er niet met elkaar uitkwamen... dat ook de besluitvorming in het kabinet wel eens heel ingewikkeld zou kunnen worden. En dat dat eh, eh, zeg maar, eh, een, een, een, discussie zou kunnen oplaaien over het voortbestaan van het kabinet. Nou, uiteindelijk gebeurde dat dus niet. Vanmiddag was duidelijk dat ook het kabinet het eens is over de asielmaatregelen. Het gaat onder meer over het invoeren van grenscontroles... en het afschaffen van de spreidingswet. De Franse baby die maandag door zijn ouders uit een kraamkliniek bij Parijs werd meegenomen... is uiteindelijk gevonden in een hotel in Amsterdam. Hij ligt nu in een ziekenhuis en maakt het volgens Franse media goed. Omdat de baby Santiago te vroeg was geboren en dus constant medische zorg nodig heeft... zag de politie zijn verdwijning als een ontvoering. Niet alleen de ouders zijn opgepakt, maar ook mensen die hen hadden geholpen met de vlucht uit Frankrijk. In Almere mag voorlopig niemand meer twee woningen binnenkomen... na meerdere incidenten daaromheen afgelopen week. Bij een van de twee huizen ging een explosief af... en in dezelfde straat werd een paar dagen erna een vuurwerkbom gevonden... Er worden ook extra camera's nu in de wijk geplaatst. De burgemeester van Almere hoopt dat daar zo de rust weer terugkeert. En het zal je maar gebeuren. Lig je net even lekker rustig te slapen... lopen er ineens tientallen koeien door je straat. Het overkwam bewoners van het Belgische dorpje Kruisem. Blijkbaar hadden die dieren geen zin om de nacht door te brengen in de wei. Klinkt nog gezellig, maar de zwart-wit gevlekte optocht heeft wel wat schade veroorzaakt, zegt de politie. Jammer genoeg hebben de koeien een aantal voertuigen eh, beschadigd. Eh, maar kon uh, de eigenaar snel ter plaatse komen en zo de schadegevallen onderling regelen. Na vier kilometer kwam er een einde aan het nachtelijke avontuur van de koeien. Inmiddels staan ze weer waar ze horen in de wei. Het weer dan vannacht droog en een graadje of 10. Morgen dan nog een lekker herfstdagje. Er is wat zon en het is een graad of 19. Zondag wordt het iets minder. Het wordt dan weer wat frisser. Er zijn meer wolken en er valt ook wat regen. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See het. things I should in, but my heart don't want me to go. You play me hot and cold like a fever, and my love runs out of control. It feels like I'm drowning. There's poison in my blood. I wanna be owning every piece of you. No, I should be running. You put me up in chains. I had it coming every time my head says I should be leaving. But my heart don't want me to go. You play me hot and cold like a fever. And my love runs out of control. Out of control. Out of control. piece of you. Now I should be running. You put me up in chains. I had it coming. Cause every time my head says I should be leaving. But my heart don't want me to go. You play me hard and cool like a fever. And my love runs out of control. Out of control.